Volgens de Amsterdamse wethouder van verkeer liggen er verschillende problemen ten grondslag aan het uitlopen van de werkzaamheden. Zo is er bijvoorbeeld meer tijd nodig voor de ICT. De benodigde software is nog niet goed op elkaar afgestemd. Ook is er meer tijd nodig voor de testfase van alle verschillende onderdelen. De verwachting is dat de kosten van de vertraging binnen de begroting van 3,1 miljard euro vallen. President Obama zegt dat er geen rechtvaardiging mogelijk is voor de gebeurtenissen in Dallas. Deze aanslag was volgens Obama kwaadaardig, voorbereid en verachtelijk. In de stad werden vannacht vijf agenten doodgeschoten bij een demonstratie tegen racistisch geweld door de politie. Iedereen die betrokken was bij de schietpartij zal volgens de president verantwoordelijk worden gehouden. Hij refereerde ook nog aan de wapenwet die na schietpartijen in de VS vaak opnieuw ter discussie wordt gesteld. We weten dat als mensen krachtige wapens hebben, aanvallen als deze dodelijker zijn, zei Obama. In Irak zijn bij een aanslag op een Sjiïtisch heiligdom zeker 35 mensen om het leven gekomen. Volgens de Iraakse regering raakten meer dan 50 mensen gewond. Volgens de terreurbeweging Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De aanslag was in de stad Balad op zo'n 80 kilometer ten noordwesten van Bagdad. Gregory Sedok stopt met de topsport. Dat zei hij na afloop van een teleurstellend verlopen 110 meter horden op de EK Atletiek in Amsterdam. Sedok werd daar uitgeschakeld. Hij liep een tijd van 13 seconden, een 92 honderdste. Dat was te weinig voor een van de drie rechtstreekse kwalificatieplaatsen. Ook was die tijd niet genoeg voor de halve finales. Het weer veel bewolking met de komende uren vooral in het midden en zuiden regen of motregen. Vanmiddag en vanavond ook lange tijd droog, tot 19 tot 22 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blaricum en Afrit Bunschoten 10 kilometer file. Richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost 5 kilometer file. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Roelevarensveen 5 kilometer. Het komt door een kapotte vrachtwagen. Door een eerder ongeluk op de A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen Afrit IJmuiden en Knoop de Hoek 2 kilometer file. De weg is weer vrij. A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen 4 kilometer. 4 kilometer ook op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en hardingsveld Giesendam. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond 5 kilometer file. A44 Amsterdam richting Den Haag heeft 3 kilometer bij Wassenaar.